om zelf naar Turkije af te reizen, maar dat heeft hij niet gedaan. Daarna was het onduidelijk of er überhaupt zou worden onderhandeld... maar dat gaat nu dus toch gebeuren. Zelensky sprak gisteren drie uur lang met de Turkse president Erdogan... maar die is er vandaag niet meer bij flinke fik op een vrachtschip in Amsterdam. Gistermiddag ontstond daar brand. Mensen in en buiten de stad hebben een NL Alert gekregen, zegt de brandweer. We hebben dus te maken ook met eh, rookontwikkeling die richting het centrum van Amsterdam trekt. Pas op, eh, zorg ervoor dat je de ramen en deuren dus sluit en zet de mechanische ventilatie uit. In die rookwolk zitten ook roetdeeltjes die op auto's, kozijnen en tuinmeubels terechtgekomen kunnen zijn. Als je een moestuintje hebt in Amsterdam en omgeving, beter even oppassen dus. ACID mag voorlopig geen video's meer plaatsen. Dat is een Vlaamse YouTuber die vorige maand online de naam noemde van een geneeskundestudent... die in een verkrachtingszaak schuldig werd bevonden, maar geen celstraf kreeg. Gisteren was er een huiszoeking bij ACID en werd hij verhoord door de Belgische politie. Hij is vrijgelaten onder voorwaarden. Eén daarvan is dat hij drie maanden lang niets online mag plaatsen, zegt zijn advocaat. En feest in Barcelona. Voor de 28e keer is FC Barcelona kampioen van Spanje geworden. Het gebeurde na een 2-0 overwinning bij stadsgenoot Espanyol. Bij Barcelona speelt natuurlijk Frenkie de Jong en hij is trots. It's very satisfying to win the title, to be playing a lot after such a hard injury, which was which was a difficult time. But I'm very happy now that I'm playing, that we're winning, and hopefully we can go on like this for many years. Na het fluitsignaal was er trouwens geen feest op het veld. Dat mocht niet meer nadat het voorgaande jaren te onrustig werd in het stadion van Espanyol. De sproeiers op het veld gingen na afloop direct aan en de spelers moesten snel naar binnen.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 In Turkije gaan delegaties van Rusland en Oekraïne vandaag onderhandelen over een staakt het vuren. Ook een Turkse delegatie praat mee. President Poetin van Rusland en president Zelensky van Oekraïne zijn er niet bij. De Amerikaanse liedjesschrijver Charles Strauss is overleden. Hij was vooral bekend van de liedjes die hij maakte voor populaire musicals zoals Annie. Hij was 96 jaar. Dan het weer. Eerst zon, daarna meer bewolking. Later vooral in het binnenland zon. En het wordt 16 tot 21 graden.